1 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert het kabinet om in te zetten op groen herstelbeleid na de coronacrisis. Volgens directeur Hans Mommaas van het instituut leidt de coronacrisis op de korte termijn weliswaar tot minder druk op natuur en milieu, maar is dat effect tijdelijk. Een groen herstelbeleid kan volgens het Planbureau ook bijdragen aan de verduurzaming van de woningmarkt en het aanpakken van mobiliteitsproblemen, waar de komende jaren veel in geïnvesteerd gaat worden. In het Kamerdebat over racisme heeft premier Rutte gisteravond herhaald... dat er wat hem betreft geen excuses komen voor het Nederlandse slavernijverleden. Sommige fracties, waaronder de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie... drongen daar wel op aan. Volgens Rutte kun je mensen die nu leven niet verantwoordelijk stellen voor daden uit het verleden. Ook in de Kamer krijgt het voorstel van D66 en CU onvoldoende steun. Wel wordt 2023 een herdenkingsjaar. D66 en GroenLinks hadden daarvoor gepleit. En Rutte noemde dat een goed goed idee. De slavernij is dan 150 jaar afgeschaft. In een maand tijd zijn er bij de Duitse politie ruim 800 meldingen binnengekomen... in verband met de zaak van het vermiste Britse meisje Madeleine McCann. Een woordvoerder van de recherche noemt sommige aanwijzingen bruikbaar. Begin vorige maand werd een 43-jarige Duitse verdachte aangehouden. In mei 2007 verdween de driejarige Madeleine McCann uit de slaapkamer... van een appartementencomplex in de Algarve. Ze was in Portugal op vakantie met haar ouders en jongere broertje en zusje. In grote Broek bij Enkhuizen is een auto een schoolgebouw ingereden. Op dat moment was er in de basisschool een bijeenkomst aan de gang. Niemand raakte gewond. Volgens een politiewoordvoerder is de bestuurder van de Renault Clio direct aangehouden en vastgezet. Hij wordt morgen verhoord. Het weer. Hier en daar een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in het noorden pittige buien. Lokaal met onweer, hagel en veel regen. In het zuiden valt slechts een enkele bui. En daar komt de zon wat vaker voor de dag. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 High heels with the car, dancing till we see the dark. Flashing lights deep down low, we are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass, everybody make it clap. Party nights with the click, I'm from Stavanger, bitch. The click. de retour. J'ai de retour. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. fresh on campus. Mm. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, take it on me. Ayy, shout the craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Yeah, shout the caking on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making home.